Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie in Toulouse staat op het punt om de vermoedelijke dader van de aanslag op een Joodse school op te pakken. Een arrestatieteam bestormde vannacht het huis van de man van 24. Hij opende vervolgens het vuur, waarbij twee agenten gewond raakten. De politie heeft het huis van de man nu omsingeld. De verdachte bevindt zich nog in de woning en zou hebben gezegd dat hij banden heeft met Al-Qaeda. Zijn broer is opgepakt in verband met betrokkenheid bij de aanslag. Bij die aanslag werden maandag een leraar en drie kinderen doodgeschoten. De man wordt ook in verband gebracht met twee dodelijke aanslagen vorige week in dezelfde regio. Een team van de Nationale Recherche heeft gisteren Emiel Ratelband opgepakt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na een bericht in de Telegraaf. De positiviteitsgoeroe zou worden verdacht van een poging tot brandstichting in zijn eigen woning in Husse drie jaar geleden. Ratelband zou daar iemand anders hebben laten wonen om te voorkomen dat de woning zou worden gekraakt. Toen die man niet meer weg wilde, zou Ratelband hem met een brandbom hebben willen verjagen. In het oosten van Nederland is het treinverkeer ontregeld door koperdiefstal. De NS meldt dat er tussen Zutphen en Deventer en Hengelo en Deventer voorlopig geen treinen rijden. De NS verwacht dat de problemen rond het middaguur zijn opgelost. Premier Rutte vindt dat Nederland niet ten prooi moet vallen aan een verkiezingsstrijd vanwege het vertrek van Kamerlid Brinkman uit de PVV. Dat zei hij gisteravond in de Tweede Kamer in een debat over het vertrek van Brinkman. Enkele oppositiepartijen willen nieuwe verkiezingen. Verder verwacht Rutte dat de voorstellen over de extra bezuinigingen het nog steeds zullen halen in de Tweede Kamer. Brinkman heeft al gezegd dat hij die besluiten zal steunen. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt en lokaal kan er een mistbank ontstaan. Overdag droog en zonnig. Het wordt 13 tot 16 graden. De komende dagen blijft het volop zonnig en wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. E er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 5 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 4. Op de A10 de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd.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 days we were cool on craze when I you and everyone we knew could believe do sharing what was true. I said, That's all there's love. Take your baby by the hair and pull her close and there, there, there.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 that can't get any in I guess that can't get any in I guess that can't get any in I guess that can't get any in I was in the two on 2 the Uptown England number, don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of. I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship move, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'm a Reuben, you cunt. I'm a Reuben. around you When your goons spread up, bet this bitch won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your card and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do, eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun I'ma ruin you, cunt What you smart stuff is not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's line and a broken fuse. Since he walked through that classroom door, he's all over primetime news. Harry's got the same size pants as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints and Chinese theater show could have been a movie star. Never got the chance to go that far. Her life was stole. Oh, now I never know. No, no, no, no. Oh, they were crying to the camera. Said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in.